Raymond Seré met het NOS-journaal. De vier internationaal strafhof die vastzaten in Libië zijn vrijgelaten. De vier werden vastgehouden door een militie nadat bij hen documenten waren gevonden die volgens Libië staatsgevaarlijk waren. De medewerkers waren naar Libië afgereisd om het proces voor te bereiden tegen Saif al-Islam, een van de zoons van kolonel Gaddafi. Het strafhof wil zeven in Den Haag berechten wegens misdaden tegen de menselijkheid bij het neerslaan van protest in Libië. Libië wil hem zelf vervolgen. Het strafhof heeft excuus aangeboden aan de Libische regering voor de moeilijkheden die de missie heeft veroorzaakt. Steeds meer gezakte leerlingen kiezen voor het onderwijs om alsnog hun diploma te halen. Twee van de drie instellingen voor volwassenenonderwijs verwachten voor het nieuwe schooljaar meer inschrijvingen, zo blijkt uit een rondgang van de NOS. De schattingen lopen uiteen van 5 tot 25 procent. Door strengere eindexamen eisen zijn vooral in het VMBO meer leerlingen gezakt. In het volwassenenonderwijs hoeven ze om een diploma te krijgen alleen die vakken over te doen die ze niet hebben gehaald. Dit jaar zijn de exameneisen voor VMBO, HAVO en VWO aangescherpt. Leerlingen moeten voor het centraal examen gemiddeld tenminste 5,5 hebben gehaald. In het Balatonmeer in Hongarije is een 11-jarige Nederlandse jongen verdronken. Een ooggetuige zag hoe de jongen naar het meer liep, ging zwemmen en vervolgens kopje onderging. Na een zoektocht van anderhalf uur met onder meer een helikopter werd het Nederlandse kind ongeveer 15 meter van de oever gevonden. Maria Sharapova is uitgeschakeld op Wimbledon. De nummer 1 van de wereld verloor in de vierde ronde in twee sets van de Duitse Sabine Lisicki. De setstanden waren 6-4, 6-3. Sharapova speelde drie keer eerder tegen Lisicki en in die ontmoetingen trok de Russin wel aan het langste eind. Dan het weer. Vanmiddag geregeld zon. Het is 20 tot 22 graden. Morgen vooral in het westen veel bewolking. Overal kans op een bui. De dagen daarna stijgt de temperatuur naar 25 graden. Maar er is dagelijks wel kans op een aantal stevige buien.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 Op de ringweg Amsterdam de A10 tussen Amstel Business Park en Rai 3 kilometer. En tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein richting Zaanstad 3 kilometer. A13 richting Rotterdam voor het knooppunt Polderplein 3. A15 Europort richting Rotterdam. Daar rijdt de langzaam over 4 kilometer tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. A16 Breda richting Rotterdam. Op de parallelrijbaan voor knooppunt 3 kilometer. De andere kant op, ook op de parallelrijbaan, rijdt het langzaam over 4 kilometer. A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum 6. En verderop nog eens een keer 4 kilometer bij Moordrecht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht-Veemark en Beeldhoven een 3 kilometer. En vanuit Utrecht naar Breda staat ook 3 kilometer voor de brug bij Gorkum. A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Afrit en Dolder 5. En richting Utrecht, daar staat tussen Amersfoort, Vathorst en Amersfoort 3 kilometer.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 Ik kan me ook nog herinneren van deze cd dat die uitkwam op LP. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country... Uh, de... Ik kan me nog herinneren dat eh, deze cd uitkwam op, eh, op LP. Zo lang is dat alweer geleden. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Albert Collins en Robert Gray. Een cd'tje wat genoemd is Easy Blues. bluesy hot tracks. Last night, once again I had the dream. I tossed and I turned. That old feeling, still the same. vijf geleden, toen werd er ineens geroepen van dit is de ontdekking van het jaar, dit wordt een grote deze eeuw. En toen had iedereen het over Stevie en een dame uit Limburg die haar eigen liedjes schreef, zich begeleidde op gitaar en daarna ook nog eens een keer eh, een cd uit ging brengen. En kort erop weer een keer een cd. En iedereen was er eh, steeds van overtuigd hoor, dat zou het worden, maar helaas niet zoveel meer van gehoord hè, van deze dame. Dit is Daybreak, wel door haarzelf geschreven hoor. It always makes me feel so special When I see all the streetlights turning up And I'm the only one at six. the storm might take me to je zegt eh, Carlos Santana, dan denk je meteen aan eh, Samba Party of eh, Black Magic Woman. Toch heeft hij ook veel mooie, andere mooie nummers opgenomen. Onder andere Gypsy Woman. Niet door hem zelf geschreven, maar door Curtis Mayfield. sommigen noemden het gewoon een, eh, een gillende gitaar. En anderen zeiden van ja, het is een gitaarvirtuoos. En met die laatste ben ik het helemaal eens. Want eh, misschien dat u zich eh, het volgende nummer nog wel kunt herinneren. zo'n eh, gitaar virtuoos voor u eh, in de cd-speler gelegd, door althans de cd van hem. Dan heb ik het over Mark Knopfler van zijn cd Kill to Get Grism. True Love Will Never Die. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never I wonder if there's no forever No walking hand in hand Down a yellow brick road To never, never land These days I get to where I'm going Make it there eventually Follow the trail of breadcrumbs To where I'm at to where I am meant to be I don't know what brought you to me That was up to you There's so many come to see me Who want their own tattoo I fixed a needle in a holder Laid my hand upon your spine Thereupon picture at your side when I think about us. I see the picture that we made, the picture to remind us true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will. I dream I'm on a steamer Pulling out of here When I think about us I see a picture that we made gewoon. En de Munnik. Eh, ze leven gewoon nog een keer. Een speciaal verzoek voor eh, muziek van Paul Simon van de CD Graceland. akujwayelekile kanja futhi sensukwini zanamhla sibona kwenzeka kanja amantombazane She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta na na, ta na na na She got diamonds on the soles of her shoes Ta-na-na, ta na She got diamonds on the soles of her shoes Diamonds on the soles of her shoes Diamonds on the soles of her shoes Diamonds on the soles of her shoes Diamonds on the soles of her shoes got diamonds on the soles of her shoes Well, that's one way to lose these walking blues Diamonds on the soles of your shoes She was physically forgotten But then she slipped into my pocket with my car keys She said you've taken me for granted because I believe you Wearing these diamonds And I could say, ooh, ooh, ooh, As if everybody knows what I'm talking about As if everybody would know exactly what I was talking about I'm talking about diamonds on the soles of shoes Poor boy changes clothes and puts on aftershave To compensate for his ordinary shoes And she said, honey, take me dancing But they ended up by sleeping in a doorway By the bodegas and the lights on over Broadway Wearing diamonds on the soles of their shoes And I could say, ooh everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. on the soles of my Hearts the Souls of the Shoes. Ja, dat zijn eh, nummers eh, waar je eigenlijk eh, altijd mee kunt blijven zingen. Die je eigenlijk altijd mee kunt blijven zingen. Bekende nummers van Paul Simon van de CD Graceland. En ik zeg al, ik kreeg een verzoek van een luisteraar die zei van... Draai is twee nummers van die Paul Simon zijn bekendste. Nou, Diamonds on the Souls of the Shoe was een bekende. Maar deze zeker, hè. You Can Call Me L.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 Jij is hem 80 als uh, eh, Paul Paul Simon deze cd laat verschijnen. En hij heeft nogal wat eh, kritiek gehad hoor. Eh, omdat hij deze cd heeft opgenomen in Zuid-Afrika. En dat kon in die tijd helemaal niet. Want eh, ja, Zuid-Afrika was een land waar de apartheid nog hoogtij vierde. Ik heb later nog eens een keer een interview gezien met Paul Simon. En toen zei hij ja, you can call me L and diamonds on the soles of our shoes. Ik kan het nooit brengen op het podium zoals het op de cd staat. Want wij zijn wat bezig geweest met elektronica in de studio. We hebben soms de bas sloopjes achteruit laten lopen. En dat geeft dan natuurlijk wel een heel eh, leuk effect. Hè? For the Light in Your Eyes is de cd van Danny Vera, My Confession. This is my confession of things I've kept inside. Secrets I try to hide from you, you never suspected. They've been carefully my heart without disguise I'm dressed and open wide To you I've abandoned the protection that has quiet een jongeman uit, eh, uit Rotterdam die eh, in Amerika deze cd heeft opgenomen. En hij bracht hem uit in 2002. Hij heeft nog meer van die cd's opgenomen. Heeft u dat ook wel eens dat u een cd in uw handen krijgt en die u dan in één adem helemaal afluistert. En dan weer een keer en dan weer een keer en dan weer een keer.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 In zo'n tuinstoel, lekker onder de boom, in de schaduw van die boom, de zon op mijn hoofd en dan eh, een Walkman op en luisteren naar dit soort muziek. Ja, dan is de vakantie echt helemaal compleet, hè? En dan staat dit als eh, tweede geprogrammeerd en dan ook nog eens een keertje regelmatig in repeat. Dezezelfde Reba samen met Don Henley. Break each other's heart again. Do you whiskey Can I buy you around? If nobody's sitting here Do you mind if I sit down? I was nervous when I saw you I almost walked away And now it go? I'm trying to be strong Classic CD van deze Reba McIntyre. Een dame die eh, zich bezighoudt met jazz, blues, country, pop. Nou ja, zij brengt eh, allerlei soorten muziek. Eh, pas geleden was zij ook nog bezig met eh, het uitbrengen van een musical. En of die musical nou helemaal werkelijk geslaagd is, dat durf ik u niet echt te zeggen hoor. Ik zei al, ze houdt zich ook bezig met de country music. Ik laat u nog één nummer horen van deze CD hoor. Diezelfde Reba McIntyre samen met eh, Ronnie Dunn. Does the Wind Still Blows in Oklahoma? LA's a fast horse, daddy. Everybody rides. I'm sorry I haven't called home lately. Out here time flies. band He's a whole lot like you, Daddy, you're gonna like him He's a good man At times lonely sneaks up on me But I'm getting by Yeah, I know what you've always told me Cowgirls don't cry, but does that Eh, dit soort muziek moet u ook eens luisteren naar het programma Country Track via uw eigen favoriete omroep.